bij ongeveer een vijfde van de stembureaus. Zittend president Kabila mag volgens de grondwet niet nog een derde termijn aanblijven... maar hij heeft een partijgenoot naar voren geschoven, Shadari. Zo'n 40 miljoen Congolezen mogen stemmen. In Friesland zijn problemen met de watertoevoer. Waterbedrijf Vitens heeft te kampen met een stroomstoring... en daardoor is de waterdruk erg laag. Op sommige plaatsen komt helemaal geen water uit de kraan. Hoe lang de problemen met de watertoevoer in Friesland gaan duren is niet bekend. De politie in Marokko heeft opnieuw iemand opgepakt... in verband met de moord op twee Scandinavische toeristen anderhalve week geleden. Het is een Zwitser-Spaanse man die wordt verdacht van het recruteren van plegers van aanslagen. Die man woont in Marokko. In de zaak zijn al zo'n twintig arrestaties verricht. De man die nu is opgepakt zou een aantal van hen terreurtraining hebben gegeven. De vermoorde vrouwen, een Deense en een Noorse, werden deze maand dood in hun tent gevonden in het Atlasgebergte. En een van de boegbeelden van het communisme in Groningen, Hans Heres, is overleden. Heres was jarenlang medeverantwoordelijk voor de koers van de CPN, de Communistische Partij Nederland. Toen die partij in 1992 opging in GroenLinks, richtte hij uit onvrede de NCPN op, de nieuwe Communistische Partij Nederland. Van 1994 tot 2001 was hij voor die partij de laatste communistische wethouder in Nederland. Heres kreeg landelijke bekendheid door zijn verzet tegen de bouw van Blauwe Stad. Dat is een woon- en natuurgebied in de voormalige gemeente Beerta. Hans Heres was 72 jaar. Het weer. Het is bewolkt met wat motregen. Het wordt een graad of 9.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 Vuurwerk, wees er voorzichtig mee. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zandvoort op zondag. be genauwd aan de grond. Je hoopt niet te horen. Ik ben verloren. Oh, oh, oh, oh, Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, oh Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen. ik in het huis weer op jou. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, oh, oh.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 ZFM. to the joy of Christmas. Here's to the ones I hold dear Happy New Year. I love that Christmas. the joy of Christmas. Here's to the ones I hold dear. May you have that man. happy. end up with a put ass feeler.